Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump gaan Rusland en Oekraïne per direct onderhandelen over een staakt het vuren. Trump meldde dat nadat hij twee uur met president Poetin had gebeld. Volgens hem verliep dat gesprek erg goed en zou het Vaticaan hebben toegezegd de onderhandelingen te willen organiseren. Poetin was veel minder stellig over de uitkomsten van het telefoontje. En ook Zelensky bevestigde niet dat er per direct gesprekken komen met Rusland. Hij zei dat hij en zijn bondgenoten overwegen een bijeenkomst te organiseren... met Rusland, de VS, de EU-landen en het Verenigd Koninkrijk. 22 landen, waaronder ook Nederland, roepen Israël op... om onmiddellijk humanitaire hulp toe te laten in Gaza... Die verklaring is veel minder stellig dan die van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada eerder gisteravond. Die landen waarschuwden Israël voor concrete maatregelen als het nieuwe offensief in Gaza niet stopt. BOA's in Deventer hebben zich schuldig gemaakt aan wangedrag. In een extern rapport staat onder meer dat ze naar elkaar en burgers vrouwonvriendelijke en respectloze opmerkingen maakten. Ook gooiden ze bodycams weg. De burgemeester zegt een veranderd traject te starten. En Paralympisch zwemmer Lisette Bruinsma heeft een onderscheiding van sportkoepel NOC-NSF gekregen. Het gaat om de Pahoed de Mortagne trofee. Die prijs wordt elk jaar uitgereikt aan inspirerende sporters. De drievoudig Paralympisch kampioen heeft een visuele beperking... en zette zich in voor de komst van blinde tribunes in de zwemsport.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 Sube las manos que esta vaina apenas empieza. Ah, ah. Hasta que nos queme la candela, hasta que se derrita la suela. Lo que nos te enseñan en la escuela es el boom shakalaka, shakalaka. Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. Boom shakalaka, boom shakalaka. Oh, otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi shakalaka, boom shakalaka, yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom shakalaka, boom shakalaka, yes Uy.